Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Cameroen zijn tenminste zes mensen om het leven gekomen door verdrukking. Dat gebeurde bij een voetbalstadion in Yaoundé... voor aanvang van een wedstrijd in de Afrika Cup. Te veel mensen probeerden tegelijk binnen te komen... om de wedstrijd tussen Cameroen en de Comoren te zien. Bij het ziekenhuis in de buurt zijn volgens persbureau AP... tenminste 40 gewonden binnengebracht. De autoriteiten zeggen dat het dodental van zes nog op kan lopen. Bij een brandweeroefening in Starnmeer in Noord-Holland is een brandweerman gewond geraakt. De brandweer hield op een camping een oefening voor het kappen van bomen. Volgens NH Nieuws werd de brandweerman geraakt door een boom die bij het kappen de verkeerde kant op viel. De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeesters van Maastricht en Eindhoven maken zich zorgen om de handhaving van de coronaregels rond carnaval. Dat zeiden ze voorafgaand aan het overleg met het Veiligheidsberaad. Burgemeester Pente Straken van Maastricht zegt dat zij zich geen carnaval kan voorstellen als de anderhalve meter regel nog geldt en de straten vol mensen staan. Burgemeester Joritsma van Eindhoven zegt dat er goede afspraken zijn met de carnavalsverenigingen... maar houdt zijn hart vast om wat de tienduizenden carnavalsvierders zelf doen. Maastricht en Eindhoven willen de komende tijd goed overleg. De Britse premier Johnson is opnieuw in opspraak over een feest in coronatijd. Zender ITV News onthult dat Johnson in juni 2020 30 mensen op bezoek kreeg op zijn verjaardagsfeestje in de Amstwoning in Downing Street. Officieel mochten de Britten in die periode niet meer dan twee mensen ontvangen. Johnsons positie is steeds meer omstreden.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 And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part. When I pull myself out of your arms, wish I knew that was only the start. see how it felt. But all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part. When I pulled myself out of your arms, wish I knew that was only the start.